Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De premier heeft haar land verlaten gelukzoekers. En ze zegt dat ze het imago van het land beschadigen. Premier Hasina zei tijdens een bijeenkomst met vakbonden en werkgevers... dat voor de vluchtelingen genoeg werk is in Bangladesh. Ze vindt dat de vluchtelingen net als mensenhandelaren moeten worden gestraft. De laatste maanden zijn vanuit Bangladesh duizenden mensen op boten... naar andere landen in Azië gevlucht. De Bengalen zijn economische vluchtelingen. Een andere groep, de Rohingya, wordt in hun thuisland Burma vervolgd. In het midwesten van de Verenigde Staten hebben hevige regenbuien voor flinke chaos en overstromingen gezorgd. Van een aantal rivieren steeg het water zo snel dat hulporganisaties mensen moesten redden met helikopters en boten. Zeker twee mensen kwamen om en minstens 2000 mensen moesten vluchten. Vooral de staten Oklahoma en Texas werden getroffen. Het slechte weer ging gepaard met tornado's die daken van huizen rukten. In de getroffen gebieden is een avondklok ingesteld en worden mensen gewaarschuwd om weg te blijven uit de gebieden, omdat er meer regen wordt gewacht verwacht. In Spanje is bij de regio- en gemeenteraadsverkiezingen de Partido Popular van premier Rajoy, ondanks stemmenverlies, de grootste gebleven. De partij verliest wel overal de absolute meerderheid en in enkele grote steden raakt de partij de burgemeestersposten kwijt. De Partido Popular krijgt volgens de eerste uitslagen zo'n 27 van de stemmen. De sociaal-democratische PSOE is tweede geworden met 25 De radicaal-linkse beweging Podemos, die voor het eerst meedeed, is in enkele regio's derde partij geworden. Podemos was niet overal verkiesbaar. In Rotterdam heeft de douane in een container met cacaobonen twee sporttassen met cocaïne gevonden. Het ging in totaal om 65 kilo met een straatwaarde van ruim 2,2 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd. De cocaïne was verdeeld over 29 pakketten en verstopt tussen de bonen. De container kwam uit Ecuador. In de Rotterdamse haven worden geregeld grote partijen drugs onderschept.